uur. Gert met het NOS-journaal. Zo'n 70% van alle intensive care patiënten houdt langdurige klachten over aan het verblijf op de IC. Dat blijkt uit de eerste resultaten van een grote studie in zeven ziekenhuizen... die al begon ruim voordat de corona-epidemie uitbrak. Een jaar na hun IC-opname zijn veel mensen fysiek nog niet te oude... doordat ze veel spiermassa hebben verloren. Ook hebben ze gevoelens van angst en somberheid en problemen met hun geheugen... concentratie en het verwerken van prikkels. De onderzochte patiënten lagen gemiddeld 4 tot 5 dagen op de IC... veel korter dan de meeste coronapatiënten. In de VS zijn gisteren meer dan 2000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. In het hele land zijn volgens de officiële cijfers meer dan een half miljoen mensen besmet. Amerikaanse gezondheidsdeskundigen zeggen dat de piek nog niet is bereikt. De voedselbanken krijgen door de coronacrisis tienduizenden extra klanten... verwacht koepelorganisatie Voedselbanken Nederland. De organisatie zegt in het Nederlands Dagblad dat het aantal van 151.000 klanten nu met tientallen procenten zal toenemen. Om iedereen te kunnen voorzien van een voedselpakket zijn de voedselbanken twee weken geleden al een inzamelingsactie gestart en van de benodigde 10 miljoen euro is al bijna 8 miljoen binnen. Een handgeschreven tekst van het Beatles-nummer Hey Jude is op een internetveiling verkocht voor ruim 800.000 euro. Volgens het Veilinghuis gebruikte schrijver en zanger Paul McCartney... de haastig opgeschreven zinnen als geheugensteuntje bij het opnemen van het lied. De veiling werd gehouden omdat het deze week 50 jaar geleden was... dat bekend werd dat de Beatles uit elkaar waren. Het weer volop zon, het wordt 19 tot 23 graden. Op de Waddeneilanden is het iets frisser. Morgen wordt het ongeveer even warm, maar er ontstaan wel stapelwolken... met in de namiddag kans op een stevige bui.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 dus vandaag en morgen nog presenteren tot 12 uur. En uh, waar gaan het vandaag allemaal over hebben? Rond half 11 gaan we bellen met Leon over de laatste nieuws wat er allemaal speelt. En om half 12 gaan we bellen met Ben Zonneveld. Die gaat weer de groeten doen. En wil jij nou ook aan iemand de groeten doen? Of wil je even zelf in de uitzending komen of heb je wat te vertellen? Dat kan. Je kan bellen naar 023 573 0393. 023 573 0393. Of stuur even een mailtje naar b.zonneveld.zfmzandvoort.nl En tussendoor gaan we natuurlijk uh, ten eerste muziek draaien. En eh, allerlei allerlei updates geven van ja, het laatste nieuws binnen Zandvoort en de regio. We beginnen vandaag met het out van 21 Pilots.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 Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want. And you can call me names if you call me up. Feel like the least of all your problems. You can't reach me if you wanna stay up tonight. Stay up at night green lights in your body language. Seems like you could use a little company from me. But if you got everything and figured out like you say, don't waste a minute, don't wait a minute. It's all pictures from her neck down to the waist. I get my feelings involved. She stop returning my calls, the flaws turning to walls and barricades. And I'm too far gone in all the wrong ways. And now every long day is a bad one. I can't make you call or make you stay or take you off a pedestal. So I get lost in modern music, watching movies, talking to the walls in my room, walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't CIA for three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want, and you can call me names if you call me up. Three nights at the motel under street lights in the city of palms. Call me what you want when you want if you want, and you can call me names if you call me up. Dominic Fike and Three Nights. gisteren bereikte ons eh, toch wel eigenlijk een eh, vervelend bericht. Namelijk, eh, naast het huis in de Duinen zijn nu ook de tehuizen van het Kennemerhart, de Schoterhof, de Blinkert, de Rijp, Overspaarne en het Anton Piekhoefje aan de lange lijst van verzorgingstehuizen met een besmetting toegevoegd. Ja, dat is heel vervelend om te horen. Het coronaprotocol is in werking gesteld en er zijn de benodigde maatregelen getroffen. Kennemerhart werd werkt hierbij nauw samen met GGD en volgt de richtlijnen heel goed op van het RIVM. Cliënten, familie, medewerkers en vrijwilligers van deze woonzorglocaties zijn op de hoogte gesteld. Ja, het is een heel vervelend eh, bericht om te horen dat het nu ook eh, ja, in een Zandvoorts uh, verzorgingstehuis is uitgebroken, het coronavirus. Maar ja, goed, je houdt het nooit helemaal tegen, weet je. Maar ja, het is helemaal zo. Je hoort nu French Montana en Unforgettable. 9. this We are diamonds, and niet horen dat ik het zong. Ehm, we gaan eh, over een kleine drie minuten gaan we bellen met eh, Leon... over de laatste stand van zaken qua updates.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 Ja, inmiddels is het 1 over half 11 en eh, gaan wij het bellen met Leon. En als het goed is hangt hij hier aan de lijn. Leon, goedemorgen. Goedemorgen Thomas. Goedemorgen. Leon, jij hebt voor ons, als het goed is, de laatste update. Ja, nog wat, eh, wat, kleine dingetjes. Ehm, nou, uiteraard toch eh, dat er gisteren opnieuw de oproep gedaan is aan fietsers, motorrijders, wandelaars... Niet de grote groepen, blijf thuis. Eh, want denk er ook om dat de tijd van waarschuwen voorbij is. Hè. Er zijn de afgelopen week toch al behoorlijk wat bekeuringen gegeven... zo door het hele land heen van mensen die zich niet aan de regeltjes hielden... die zelfs bezig waren met picknicks en barbecues. Ja, je kan het je niet voorstellen, maar het gebeurt. Dus eh, een frisse neus, geen enkel punt. Maak geen lange tochten, blijf in de buurt en hou je aan de regeltjes dus dat moeten we zeker in zo'n weekend wat, eh, ja, wat, er, wat eruit gaat zien dat het best wel mooi wordt, echt ons aanhouden. En dan heb ik een leuk nieuwtje. Ik, ja, je moet niet al, continu eigenlijk altijd, eh, eh, ondanks het feit dat de zaak wel wat stabiliseert, blijft natuurlijk ernstig. Maar zonder één stap hard te lopen hebben de deelnemers van de circuitrun 35.000 euro opgehaald voor het goede doel. dat is op het moment dat je inschrijft voor de run, dan eh, doe je eigenlijk een kleine donatie. En ehm, dit geld is nu al beschikbaar gekomen en dat gaat naar wetenschappelijk onderzoek voor de stichting Hartekind. Nou, dat is echt... Dat is eh, onwijs mooi om te horen. Ja, dat is heel leuk dat dat eh, toch dingen zijn die, eh, die gewoon lekker door blijven gaan. Nou, dan heb ik net de laatste montage gezien van de paasoverdenkingen van Bart Putter, de pastoor, en van John Vrijhof, die wij afgelopen week hebben opgenomen en die wij morgen om één uur gaan uitzenden. Eh, via het Psychokanaal en via Facebook en YouTube. Ik denk dat het echt de moeite waard is eh, om, om één uur echt. Het zijn mooie woorden, het, is, zijn mooie overdenkingen. Dus daar moet je zeker, zeker als antwoord er even naar gaan luisteren. En naar gaan kijken, hè, want dat is natuurlijk helemaal nieuw voor ons. Eh, wat heb ik nog meer? Nou, ehm, omdat we natuurlijk de deur niet uit kunnen... geen lange tochten kunnen maken stond, en viel mijn oog vanmorgen op een ontzettend leuk artikel in de Volkskrant van zaterdag. Een roadtrip op mijn laptop. Reisredacteur Noël van Bemmel trok erop uit achter zijn laptop. Hij ging eens kijken waar zou ik graag naartoe willen. Waar kan ik nu, eh, ja, waar had ik naartoe gewild en kan ik niet heen. Het is toch ontzettend leuk. Er zitten ongeveer zo'n 170 miljard 360 graden foto's uit 87 landen dus je kan ongelooflijk aan het reizen gaan. En dan heerlijk op je balkon, in je tuin, of in de kamer, of op je studeerkamer. Zo even wat, achter de laptop. En je kan toch lekker aan het reizen gaan. En, nou, ik heb eigenlijk verder niet zo vreselijk veel meer. Het is voor de periode, of voor dit moment vrij rustig. Ook in het dorp is het rustig. Ik heb het net zo eens even bekeken. Um, laat het geen rust voor de storm zijn. Laat iedereen zich eh, houden aan de regeltjes. En eh, even een frisse neus, prima. En verder gewoon lekker in huis, allerlei leuke dingen doen. Spelletjes, roadtrip op je laptop. Eh, kijken naar de televisie. En dan kom je in het weekend best wel door. Nou, Leon, hartstikke bedankt voor de laatste updates. Spreek ik morgen weer? Ja, we spreken elkaar morgen. Helemaal goed. Oké, okay. Doei doei. Hoi. Wij gaan luisteren naar Tusa, Karol G en Nicki Minaj. Dímelo. Mm. Ya no tienes cosa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tusa, que porque un hombre le pagó más. mala. And now you kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holla, holla. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I'm say a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You searching for a better bitch and back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls, you gotta jack off. It's me and Carol G, we let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, profunda. Otro shot para a queen, with a queen. Listen, baby girl. I ain't got a motorboat, but I can float your boat. So listen, baby girl. Once you get a dose of dough, you gon' want some more. So listen, baby girl. When I make it, I want you there.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 En daarin staat dat het college van burgemeester en wethouders... vrijdag 10 april gisteren een bloemetje bij bijna 400 bewoners... van verschillende zorginstellingen in Zandvoort hebben bezorgd. Hiermee wilden de collegeleden de bewoners een hart onder de riem steken in deze moeilijke tijden. Zij brachten een bezoek aan de Achtsprong, Huis in de Duinen en Unicum en de Bodaan met de volgende boodschap. Beste inwoner van Zandvoort, voor u hebben we maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen grote gevolgen. Juist nu heeft u veel behoefte aan uw naasten. Helaas zijn bezoekjes van vrienden of familie niet mogelijk. Met dit bloemetje willen wij onze meeleven tonen en wij wensen u veel sterkte en kracht. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zandvoort. Nou, dat is dus eh, heel leuk dat ze dit hebben gedaan. Gisteren bloemetjes eh, eh, bij de verschillende zorginstellingen gebracht. En als je dan op onze website kijkt, zfmzandvoort.nl... dan kan je daar ook nog een mooie foto in zien. Dan, zien. dan zie je waar... nou ja, even kijken hoor, moet ik even gauw tellen. Vijf ehm, mensen op de foto staan. Waaronder de burgemeester met allerlei bloemen in hun handen die ze daar kwamen afleveren. Wil jij straks nou aan iemand de groeten doen? Of wil je zometeen nog in de uitzending heb je wat te vertellen? Dat kan natuurlijk. Je kan even naar de studio bellen. Dat is 023-573-0393. 023-573-0393. Eh, of stuur even een mailtje naar b.zonneveld.zfmzandvoort.nl. En wie weet kom jij straks in de uitzending. We gaan eh, even luisteren naar de muziek tot aan 11 uur.